We zagen 3,6 miljoen kijkers naar Studio Sport Eredivisie, de samenvatting van PSV Feyenoord. Ook Studio Voetbal trok meer kijkers dan gemiddeld. Het weer, afwisselend zon en wolken en een stevige noordwestenwind. In het noorden nog kans op een bui, het wordt een graad of 10.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 Els Klottemans heeft altijd ontkend dat zij de parachute van liefdesrivale Els van Doorn onklaar heeft gemaakt. Basisscholen krijgen steeds minder leerlingen. Het SBO, de organisatie van werkgevers en werknemers in het onderwijs, voorspelt dat het aantal leerlingen de komende vijf jaar met 7% terugloopt. Dat komt vooral door de vergrijzing. In het noorden en in Limburg wordt verwacht dat er over vijf jaar 12% minder leerlingen in het basisonderwijs zijn. Dat komt doordat daar veel jonge gezinnen naar de Randstad verhuizen. Rusland wil zijn vloot op de Zwarte Zee uitbreiden. Volgens bronnen bij de Russische marine worden de komende tien jaar 18 schepen toegevoegd aan de vloot die sterk verouderd is. De belangrijkste Russische basis in de Zwarte Zee, Sebastopol, wordt gehuurd van Oekraïne. In april werd er overeengekomen dat Rusland de basis tot zeker het jaar 2042 mag gebruiken. De protestacties tegen de Franse pensioenplannen gaan ook vandaag door. Zo is een groot brandstofdepot in Zuid-Frankrijk geblokkeerd door zo'n 200 actievoerders. De afgelopen week waren er ook in andere sectoren protestacties, onder meer bij de spoorwegen. Overmorgen geeft de Franse volksvertegenwoordiging waarschijnlijk het groene licht voor de nieuwe pensioenwet. De vakbonden hebben voor de dag erna weer een algemene staking afgekondigd. Mario Been blijft trainer bij Feyenoord. Volgens technisch directeur Beenhakkers